met het NOS-journaal. Sommige gezinsleden van Gaddafi zitten in Algerije. Volgens het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn het zijn vrouw Safia, dochter Aisha en zoons Hannibal en Mohammed. De Libische opstandelingen willen dat ze worden uitgeleverd. Waar Gaddafi zelf zit is nog onduidelijk. De Nederlandse Talita van Zon, die in de problemen was gekomen in Libië, is per boot aangekomen op Malta... Ze kon het land verlaten met hulp van journalist Arnold Karskens. Van Zon ging twee weken geleden naar Libië op uitnodiging van een zoon van Gaddafi. Ze raakte door een val uit een hotelraam gewond. Onder welke omstandigheden is nog onduidelijk. Journalist Karskens zegt dat hij haar door de immigratie heeft gesmokkeld... door te zeggen dat ze voor hem werkte. In het zuiden van Jemen zijn bij gevechten tussen regeringstroepen en militanten zeker 36 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen aan de kant van de militanten, zeggen woordvoerders van het leger. De gevechten waren in de buurt van de stad Dufas in de zuidelijke provincie Abyan. In deze provincie is Al-Qaeda er de afgelopen maanden in geslaagd om verscheidene steden in te nemen, inclusief de provinciehoofdstad. De terreurorganisatie maakt gebruik van de politieke onrust in het land. In Jemen wordt gedemonstreerd tegen het regime van president Saleh. In Apeldoorn heeft een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto geleid tot een grote vechtpartij. Volgens de politie bemoeide een groep mensen zich met het ongeval en ging een aantal van hen met elkaar op de vuist.